Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. De economie zit in een dipje, dat zegt de belangrijkste econoom van de ING. Die bank keek onder meer naar hoeveel er wordt gepind door mensen... en of ze nog een beetje vertrouwen hebben. Dit gaat over de vraag, bent u bereid en in staat om iets te kopen? En consumenten zien gewoon op dit moment van... ja, dat, dat kan ik me niet permitteren, want alles wordt duurder... en mijn inkomen stijgt eigenlijk niet navenant mee. Ja, en dat is wat we nu terugzien in de economie. Toch is het nog geen zware recessie, omdat er ook dingen goed gaan. Er zijn bijvoorbeeld superveel vacatures. De, hoe het de komende tijd gaat, weet de ING nog niet. Dat heeft onder meer te maken met wat voor winter we krijgen... en of het gas duurder wordt. Een heftig moment voor Mark van Bommel. Hij is, trainer van, eh, hij is trainer bij FC Antwerp en woont ook in die Belgische stad. Toen hij gisternacht bij de parkeergarage onder zijn huis reed... zou iemand met een zaklamp en een pistool op hem af zijn gelopen. Van Bommel probeerde de garage uit te rijden, maar botste tegen een andere auto. Het alarm begon te loeien, waarna de overvaller er vandoor ging. Die is nog niet gepakt. Glennis Gray staat vandaag voor de rechter. Begin dit jaar werd er gevochten in een jumbo. Glennis zou met een groep verhaal zijn gaan halen... nadat haar zoon de supermarkt was uitgezet... omdat hij binnen een e-sigaret rookte. Hij mag morgen naar de rechtbank. Criminelen gebruiken steeds vaker zwaar vuurwerk als explosief. Dat plakken ze bijvoorbeeld op de deur van een huis of bedrijf om flink veel schade aan te richten, zegt de politie in het programma Opsporing Verzocht. Het wordt al gebruikt als een bedreiging eh, of als een signaal naar de eigenaar van zo'n bedrijf of van een bewoner. En we denken dan dat het de bedoeling is om iemand of rechtstreeks af te persen of om een eh, ondernemer indirect schade toe te brengen door ervoor te zorgen dat zijn onderneming lang of kortere tijd gesloten wordt. Daar zitten vaak zware criminelen achter, maar die laten het plaatsen van het vuurwerk liever aan iemand anders over. De daders die wij aanhouden, dat zijn veelal jonge gasten, eh, tieners vaak nog. We horen dat zij in ruil voor geld of voor drugs worden gevraagd of onder druk worden gezet om dat zware vuurwerk af te steken. Dat is, dat is, volgens de politie levensgevaarlijk, maar er is nog iets. Als je wordt gepakt, moeten de jongeren of hun ouders voor de schade hun portemonnee trekken. En dan nog het weer. Af en toe een wolk en af en toe wat zon. Vooral in het zuiden kan het vanmiddag flink openbreken. Het is erg zacht vandaag. Maximaal 17 tot 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A10 Zuid richting het noorden.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 Dat meldt Schuldenkoepel en VVK. Daarmee ligt het aantal aanmeldingen weer ongeveer op het niveau van begin 2020. Het aantal markthandelaren neemt af. In tien jaar tijd zijn zo'n 2000 ondernemers ermee gestopt. Vooral marktkramen met textiel, beddengoed en kleding zijn verdwenen de politie ziet door heel Nederland een sterke toename van het gebruik van zwaar vuurwerk als explosief.